Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Winkelcentrum Het Loon dicht omdat een deel dreigt in te storten. Volgens burgemeester De Pla is de situatie de afgelopen uren ernstig verslechterd... omdat de parkeergarage onder het centrum steeds verder verzakt. Appartementen boven het centrum zouden geen gevaar lopen en worden niet ontruimd... maar bewoners mogen wel op kosten van de gemeente naar een hotel. Agenten moeten zelf kunnen beslissen hoe hoog de boete wordt die ze uitschrijven. Daarvoor pleit de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, waarvan Pieter van Vollenhoven voorzitter is. Volgend jaar worden veel boetes verhoogd om hufterigheid in het verkeer tegen te gaan. Volgens de stichting kunnen hoge boetes als onrechtvaardig worden ervaren, bijvoorbeeld als het gaat om een inschattingsfout. De Franse president Sarkozy vindt dat eurolanden meer bevoegdheden moeten overdragen aan Brussel. Ook Frankrijk moet zich neerleggen bij het inleveren van een deel van de soevereiniteit, zei hij. Tegelijkertijd wil de Franse president dat Duitsland instemt met een grotere rol voor de Europese Centrale Bank. Maandag praten Sarkozy en bondskanselier Merkel verder over een oplossing voor de Europese schuldencrisis. De Gouden Radioring voor Beste Radioprogramma is dit jaar gewonnen door het 3FM-programma Extra Weekend. De zilveren radiosterren voor beste radiomakers gingen naar Annemieke Schollaert en Gerard Ekdom. Ook zij werken voor 3FM. De Gouden Radio Ring en Zilveren Radiosterren zijn jaarlijkse publieksprijzen voor radioprogramma's en radiomakers. Afgelopen avond werden ook de vakjuryprijzen uitgereikt, de Marconi Awards. BNR Nieuwsradio kreeg de Marconi voor beste zender. En 3FM-dj Sander Hogendoorn won de Marconi voor aanstormend talent. In al ontving Lex Harding de Marconi Oeuvre Award. Het weer op veel plaatsen regent het. Temperatuur daalt vannacht naar, naar zo'n 6 graden.